Ik trouw ook al echt de mensen die hier eh, eh, wonen en dat ik ook denk, ja, zolang deze mensen niet panikeren, hoeven wij dat al helemaal niet te doen. Vanuit Nederland ben ik dit natuurlijk helemaal niet gewend. Dus ik, ik weet niet wat er gaat komen. Ik weet niet wat de schade zal zijn. Heel veel mensen gewond gaan raken. Of je daar eventueel iemand moet gaan helpen. Ehm, ja, dat zijn wel de dingen waar ik me zorgen om maak. Melissa komt waarschijnlijk later vandaag aan land in Jamaica. Experts houden rekening met een enorme ramp. Op de eerste dag van de zaak tegen Marco Borsato heeft hij toegegeven dat hij zijn vermeende slachtoffer, een meisje van 15, heeft gestreeld. Maar volgens hem gebeurde dat zonder bijbedoelingen. Justitie verdenkt hem van ontucht. Aan het einde van de dag wordt de strafeis verwacht. In Amsterdam is een tweede dode uit het, uit het water gehaald... op de plek waar zondag een boot zonk nadat hij in botsing kwam met een binnenvaartschip. Het lichaam van de man van 24 werd vannacht gevonden... en door duikers uit het water gehaald. Gisteren vond de politie al het lichaam van de andere vermiste, een man uit IJmuiden. En Sherida Spitsen speelt vanavond voor de allerlaatste keer in Oranje. Na de oefenwedstrijd tegen Canada neemt ze afscheid na maar liefst 248 interlands. Vera Pauw was de trainer die Spitsen als 16-jarige liet debuteren in Oranje. Ze zag toen al dat ze heel groot kon worden. Dit, dit is er echt een. Zij heeft echt alles in zich om de legende te worden in het vrouwenvoetbal. Dat is gebleken. ik had echt geen glazen bol of zo. Het was haar persoonlijkheid. En ehm, ja, zij leeft liefdevoetbal. Uh, en ik denk dat dat voorbeeld, dat het uh, nationaal team eh, dat gaat missen. De afscheidswedstrijd van Sherida Spits is vanavond live te zien op NPO 3. Het weer bewolkt, af en toe buien. Later zon, maar nog steeds kans op een buitje. Vrij veel wind ook vandaag, bij zo'n 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A2 naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knopend Amstel heb je een kwartier vertraging. En de A7 Horen-Zaanstad dan loopt het vast door een ongeluk. Tussen Avondhoorn en Purmerend Noord heb je 20 minuten vertraging.